Volgens het centrum is er voor volgend jaar een tekort van 2 miljoen euro. Juist vandaag begint het ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne... om slachtoffers van seksueel geweld sneller hulp te laten zoeken. Shell stapt naar de rechter om een verbod op Greenpeace-protesten bij vier olieplatforms af te dwingen. Shell wil de platforms in het Britse deel van de Noordzee ontmantelen... maar wil de fundering met de olietanks laten staan. Volgens Shell is dat beter voor het zeemilieu... maar Greenpeace is bang dat de olie die in de tanks achterblijft... ooit in zee terechtkomt. Eenverdieners met een gemiddeld inkomen hebben het bijzonder moeilijk op de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van de hypotheker. Slechts 4% van de woningen staat te koop voor anderhalve ton of minder. Vorig jaar was dat nog 7,5 procent. Vooral in Utrecht en Noord-Brabant hebben eenverdieners het zwaar. De pro-democratiebeweging in Hongkong, die al een half jaar massaal de straat op gaat... heeft een klinkende overwinning gehaald bij de lokale verkiezingen. De pro-democratiekandidaten hebben ruim kwart van de zetels gehaald. Het pro-Pekingkamp leidt met slechts 12 procent een enorm zetelverlies. Een bericht op het Twitter-account van een Iraakse antiterreureenheid... heeft aan het begin van de nacht tot verwarring geleid. In de tweet stond dat de speciale eenheid een staatsgreep uitvoerde... in antwoord op eisen van de Iraakse bevolking. Al snel bleek dat het bericht nep was. Journalisten die contact zochten met de eenheid kregen te horen dat het account was gehackt. Maar het bericht kwam niet helemaal uit de lucht vallen. In Irak wordt sinds begin oktober gedemonstreerd tegen de regering. Het weer, het is bewolkt en op sommige plaatsen mist die langzaam wegtrekt. Op enkele plaatsen laat de zon zich laten zien. Het blijft droog en het wordt maximaal een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het westen, midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Verder eh, een normale ochtendspits op de A4 Amsterdam-Den Haag.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 we got nothing to hide. It's just love. I've had enough of shy. So let's go out and show them what we have inside. There's no use holding back desire. No. Garfield hier bij ZFM waar het 12 over 8 is. En wij gaan door met de nieuwe Billie Eilish hier op ZFM. I had a dream ZFM waar het kwart over acht geweest is. Buiten is het 6 graden op de officiële ZFM thermometer. Het is mistig. Ja, doe voorzichtig als je de weg op gaat. kunnen echt mistbanken zijn. Vanmiddag klaart het op tot een graad of 8. En geniet er dan maar van, want eind van de week is er alleen maar regen. Paul Garrick, Harvest for the World. Het origineel natuurlijk van de Isley Brothers. 20 over 8 hier bij ZFM. En uh, ja, we gaan door met Geiken. Geiken? Dat is de zangeres van Hoeve Vond Tenminste, dat was ze. Maar ze, heeft, ze is solo en ze heeft een hele leuke nieuwe plaat gemaakt.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 Hier bij ZFM in de ochtend, waar het 20 over 8 is. En dan even iets huishoudelijks. We hebben een programma Alternative FM. Dat zendt elke donderdagavond uit. En dat programma dat is vol met regionale muziek. Dus regionale muziek staat er centraal in. Heel veel bandjes komen ook in de studio. En eh, afgelopen donderdag hebben we natuurlijk uitgezonden vanuit het patronaat... waar de voorrondes van de Rob Acta Award bezig zijn. En eh, we willen daar zoveel aandacht aan besteden... dat vanavond Jaap naar de studio komt en een extra uitzending doet. En betekent dat er tussen 8 en 10 vanavond een extra alternative FM is... met heel veel aandacht voor Rob Acta En eh, ja, ik draai natuurlijk één nummer. De winnaar van 2009 alweer, Nights. ZFM. mala, muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. La primera que quiero como la vara Mami, que Precies half negen hier bij ZFM. Je hoorde Camille Cabello en daarvoor hoorde je Night'. Dat allemaal in het kader van de Rob Acta Award. Waar de ZFM nou bij betrokken is. En vanavond een extra Alternative FM samen met Jaap. Dat begint om 8 uur en er is heel veel aandacht voor Rob Acta Award. We blijven een beetje in Zuid-Amerika met Go Torres. Tierra va Santiago. Tierra va temblar no me llores, que no me llores, mira, monina. Negrona linda, amarra mi huella. Get out of my way. from one to three, babe. When I say two, get out of my way, get out of my way. And a daughter, te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho pioncito mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacrónica, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira lo tuyo, es la muerte. Goed, Torres. 1966, get out of my way. Leuk om weer te horen. Terug naar 2019. 19 wil ik al zeggen. Hier is Joan Legend. I would get locked up tonight but I looked in your eyes and they went through me like a knife I came here with my crew, I lost them Came with my cool, I dropped it And if I'm being honest, I'm being honest I can't think when you're looking like that Can't breathe when you're moving like that Tell me when you're gonna do me like that Yeah, I'm so and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. Uh, I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Ah, ah, alright. Maybe it's the music on the being honest. I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. yeah uh, Baby, it's you, yeah uh, uh, Even Night hier bij ZFM... waar het 8 uur 36 is en inmiddels 7 graden op de officiële ZFM thermometer. Blijft koud, het is mistig, maar het klaart op en geniet er dan van. Wij gaan lekker door met een plaatje van een jaar of twintig geleden. Prince, hier is hij, The Most Beautiful Girl. Beautiful Girl Prachtig om weer eens te horen. En eh, ja, je hoort de kerstballetjes al op de achtergrond. En dat betekent kaartjes weggeven. We geven kaartjes weg voor buitenplaats Bekenstein. 28 november, dus bijna komend weekend, is daar de Christmas Fair. En je kunt bij ZFM vier kaarten krijgen, maar die moet je hier ophalen. Op de Tolweg 10A, bij ZFM. De deur is open. Als je hier als eerste bent voor 10 uur, dan gaan we gewoon die kaartjes aan jou geven. Dus Kom voor 10 uur naar de Tolweg 10A. Ben je de eerste, krijg je vier kaarten voor de Castle Christmas Fair in Bekenstein. summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel.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 Yeah, this is how it feels when a good day comes along this is how it feels when a good day comes along feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels when a good day comes along. Well, it feels. This is how it feels. Jonathan Jeremiah. Hier bij ZFM en ook deze plaat heet Good Day, net als die van John Legend net. Ja, en ik zei het al, woensdag begint dus, of tenminste donderdag begint dus die eh, Castle Christmas Fair. ZFM geeft kaartjes weg. Er liggen hier vier klaar. Die kun je ophalen als je de eerste bent voor 10 uur. comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.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 Telephone all of my friends. Money's looking good and I'm ready. all day polishing my bin. Cause it's Saturday you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait, I can't wait for Saturday to begin. Yes. Oh, I can't wait. in the morning. It's the end of the week and I'm out on the street trying to find something to get into, get into. Cause I got to get down, down, down, down, down. I can't stay at home. Got to get out and hear me some music. Saturday don't you know? Here I come, here I come. You work yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait, I can't wait for Saturday to begin. I can't wait. Down down Saturday, Saturday, I can't wait. Getting down on Saturday, Saturday, I can't wait. Oh, getting down on Saturday. you never could imagine I'd be. I let my hair down gradually.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 Saturday I'm getting down tonight. met Money Love, Saturday. En dat op maandagochtend. Bijna 9 uur. Ik eh, laat je achter met het Relieving Train to Midnight to Georgia. Gladys Night in de Pips. Na 9 uur ben ik terug.